Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederlanders doen te weinig om zich te beschermen tegen cybercriminelen. Dat blijkt uit een enquête van het ministerie van Justitie en Veiligheid, schrijft het AD. Bijna de helft van de ondervraagden zegt zich zorgen te maken over internetcriminaliteit... maar meer dan de helft van de mensen doet niets om zich op internet te beschermen. Minister Grapperhaus maakt zich zorgen over deze zorgeloosheid... en trekt dit jaar 30 miljoen euro uit voor bestrijding van internetcriminaliteit. Vorig jaar werd 1 op de 10 gebruikers het slachtoffer van cybercriminelen. In een woning in Amsterdam-Zuid zijn de dode lichamen van vier mensen aangetroffen. De politie houdt rekening met een gezinsmoord, maar wil verder nog geen mededelingen doen. Rond 1 uur vannacht kwam bij de politie een melding binnen over het incident... waarna zowel de politie, de brandweer als de ambulancediensten zich naar de woning aan de Herculesstraat spoeden. Rechercheurs en forensische specialisten doen op dit moment onderzoek in en rond de woning. De straat is afgezet. Voor het eerst pleit een grote werkgeversorganisatie, de AWVN... voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor ZZP'ers en andere ondernemers. Tot nu toe stonden werkgevers op het standpunt... dat iedereen zelf moest weten waar hij zich voor wilde verzekeren. Maar de steeds grotere groep onverzekerde zelfstandigen... baart de AWVN zorgen, schrijft Trouw. Van de zelfstandigen heeft zo'n 80 geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onder meer vanwege de hoge premie. De ABVN wil nu dat alle werkenden mee gaan betalen aan die verzekering... zodat de premie relatief laag kan blijven. In Californië is een wet aangenomen die bedrijven dwingt om meer vrouwelijke bestuurders aan te stellen. Elke beursgenoteerde onderneming moet in 2020 minimaal één vrouw in de raad van bestuur hebben. Op dit moment heeft een kwart van de bedrijven in Californië geen enkele vrouw in de top. De boetes voor het niet naleven van de wet kunnen oplopen tot 300.000 dollar.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 But that life's a bore, so full of the superficial. a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen. baby. Oh, ooh, said nothing in this oh. too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me.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 Girl, I don't wanna lose. Oh, Uh, girl, I've got to have your sweet loving. Cause without it, girl, I just uh, lose my mind. Oh, yeah. The way you hold comforts me and shows me well, that a love like yours is hard to find.